Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Belgisch Limburg hebben vier kinderen brandwonden opgelopen... toen ze in een bos door een plas met chemicaliën waren gefietst. De chemicaliën komen vermoedelijk uit een drugslaboratorium. Er waren twee Nederlandse kinderen bij. Het incident deed zich voor in Zutendaal.